Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft vanochtend in Urk bewust niet ingegrepen... toen een journalist van Omroep Poont werd getrapt door een kerkganger... en er op hem werd ingereden. De journalist heeft aangifte gedaan. De gemeente Urk, de politie en het OM schrijven in een gezamenlijke verklaring... dat er niet werd ingegrepen om escalatie te voorkomen. Het lijkt de afgelopen week niet gelukt om het beoogde aantal vaccinaties van 400.000 te halen. De NOS heeft berekend dat het er waarschijnlijk minder dan 300.000 zijn. Het ministerie van VWS geeft toe dat 400.000 te ambitieus is gebleken. Morgen moet duidelijk worden hoe dat komt. En of de 500.000 vaccinaties die voor de komende week waren gepland wel worden gehaald. De voorzitter van Omroep Ongehoord Nederland, Arnold Karskens... is vanmiddag bij het protest tegen de coronamaatregelen... op het Museumplein in Amsterdam meegenomen door de politie. Hij bevond zich tussen, tussen mensen die geen gehoor gaven aan een bevel om te vertrekken. Volgens de politie was het niet duidelijk dat Karskens journalist is... maar op beelden die hij zelf maakte is te horen dat hij zich bekend maakt als journalist... en hij zijn perskaart laat zien. Karskens werd direct daarna weer vrijgelaten... en is volgens de politie niet officieel aangehouden. De bedreigde schrijfster Lale Gül stopt met schrijven over de islam. Sinds het verschijnen van haar boek Ik ga leven... over het streng islamitische milieu waarin ze is opgegroeid... wordt Gül van 23 bedreigd door moslims... vanaf tientallen sociale media-accounts. Achterhalen van wie de bedreigingen komen zou erg moeilijk zijn. De komende 24 uur worden cruciaal om het containerschip los te krijgen. Dat is gestrand in het Suezkanaal. Dat zegt de Boskale-stopman in Nieuwsuur. Het schip van 400 meter lang blokkeert de zeeroute sinds dinsdag. Rond 4 uur komende ochtend wordt bij hoogwater een eerste poging gedaan om het schip los te trekken. Het weer in het uiterste noorden kan nog wat regen vallen. Minima vannacht tussen de 5 en 8 graden. Morgenochtend op veel plaatsen zon. In het noorden nog wat wolkenvelden. Later vrijwel overal zonnig bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zes, 16 nieuwe albums, ja zo moet ik het zeggen die, eh, daar gaan we naar luisteren in dit uur. En de eerste is van Guy Baggeron uit Canada. See you next year. Allemaal op gitaar. En de gitaristen doen het heel erg goed in dit programma. Want we hebben hier verschillende gitaristen die een, uh, ja, een nieuw album hebben uitgebracht. Misschien wel ook Doc Blair met Of Dreams and Fantasy. En Brian Ficino, Ficino of the Lights. Maar een heel ander eh, genre is Trans Global Underground Gathering of Strangers. Dat is de uh, hekkensluiter van eh, alle gloed, gloednieuwe albums die de radioshow binnenkomen. Daarna natuurlijk eh, wat wereldmuziek met Afrika Mama's van het label ARC Music, RC Music uit Engeland. En eens even kijken, we sluiten af met twee langere werken. Dus daar eh, kan je veel plezier aan beleven van Stuart Jones en Bob Gazzy met Jay in the Sun. Ik wens je heel veel luisterplezier met Peaceful Radio Show 1431. Allemaal terug te lezen en te beluisteren via de website peacefulradio.info. Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. Wangshilani, osizini wangishiyelani wangishiyelani wangishiyelani wangishiyelani osizini wangishiyelani wangishiyelani wangishiyelani wangishiyelani osizini wangishiyelani wangishiyelani wangishiyelani Wangshilani, oh Sizini, Wangshilani. Oh, yeah. Wangshilani. Oh, yeah. Wangshilani. Oh, yeah. Wangshilani, oh Sizini, Wangshilani.